De politie pakte kort na de aanrijding een verdachte op. Het gaat om een man van 24 uit Afghanistan die in München woont. het lijkt erop dat hij het met opzet deed, vertelt onze correspondent Gien Balduk. Ja, de formulering die gekozen wordt door de Bijse autoriteiten is dat het een vermoedelijke aanslag gaat. Dat heeft ermee te maken dat het onderzoek nog loopt. Maar zij zeggen ook dat wat hier gebeurd is alle kenmerken heeft van een aanslag. Uh, zo zou de bestuurder bijvoorbeeld deze demonstratie willekeurig hebben gekozen... en er ook bewust op ingereden zijn. Dus dat duidt erop dat het geen ongeluk is. En ook de achtergrond van de dader die lijkt te wijzen op een aanslag. Het OM eist levenslang tegen Richard K., de man die vorig jaar in het Drentse Wijteveen een echtpaar doodschoot na een langslepende ruzie. In de rechtbank werden vandaag beelden laten zien die waren vastgelegd met een dashcam. En ze waren gruwelijk, zag verslaggever Bo Heimessen. Ik zal niet te veel in detail treden, maar wat we zagen was hoe Richard K. de vrouw Ineke dus klemreed op het pad voor zijn oudelijk eh, ouderlijk huis. Ehm, ze zaten allebei in de auto toen hij haar klemreed. Zij voelde zich bedreigd. Ze riep om de politie dat hoor je dus ook eh, op die dashcam. En ze begint te toeteren. Hij stapt vervolgens uit zijn auto. Dat zien we dus ook. Hij loopt op haar af. We zien hoe ze, hij zijn revolver pakt en haar door het autoraam eh, doodschiet. De advocaat van Richard K. zegt dat hij niet toerekeningsvatbaar is... omdat hij meerdere stoornissen zou hebben... en in een opwelling handelde toen hij Sam en Ineke doodschoot. En NOS Sport heeft een nieuwe hoofdredacteur. En het is een bekende van ons. Met dit akkoord kan het kabinet schoof door. Eerder wisten ze pogingen te voorkomen. Nou, de komende dagen, het kabinet geeft met zo'n officieel verzoek... natuurlijk wel een heel duidelijk signaal af aan de anderen. En eh, die is ook verrast eh, door dit vertrek. Ja, politiek verslaggever Xander van der Wulp vindt het na 17 jaar leuk geweest in Den Haag. Sport is ook een grote passie van hem. En sport weet als geen ander mensen te verbinden, zegt hij in het persbericht. Hij begint op op 1 april een zijn nieuwe klus. Het weer vanavond kan in het zuidoosten wat sneeuw vallen. Vannacht vriest het op de meeste plekken.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 Een Kamermeerderheid wil dat overlastgevende asielzoekers rond Ter Apel... zo snel mogelijk 24 uur per dag worden vastgezet. Minister Faber zei dat ze dat zelf ook graag wil... maar dat ze ook te maken heeft met juridische bezwaren. Belarus heeft een journalist, activist en Amerikaanse burger vrijgelaten. De vrijlatingen komen nadat de Belarussische bondgenoot Rusland... eerder deze week een Amerikaanse leraar had vrijgelaten. In ruil hiervoor liet Amerika een cryptocrimineel vrij. Het weer in het oosten mogelijk sneeuw. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen vorst. change.